7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Werkgevers zeggen in meerderheid dat ze mensen met een beperking of ouderen willen aannemen... maar ze doen dat in de praktijk niet. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Werkgevers zeggen dat ze wel willen, maar dat ze geen functies hebben voor mensen met een beperking... of dat ze niet in staat zijn voor goede begeleiding te zorgen. Politici in Den Haag reageren verdrietig op het nieuws over de dood van oud-minister Ella Vogelaar. Premier Rutte noemt haar een echte sociaaldemocrate met stevige principes. Volgens PvdA-leider Ascher was Vogelaar een ijzersterke vrouw... met een groot hart voor anderen. Vogelaar leed aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Ze was 69 jaar. Het Witte Huis werkt niet mee aan het onderzoek van het Amerikaanse congres... naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Volgens Trumps advocaten is het onderzoek ongrondwettig en dus illegaal. Door de weigering loopt de spanning tussen Trump en de democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verder op. Amerika heeft reisverboden opgelegd aan hoge Chinese functionarissen en leden van de communistische partij. De Amerikanen houden de Chinezen verantwoordelijk voor de onderdrukking van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het noordwesten. China vindt dat Amerika zich niet met binnenlandse aangelegenheden moet bemoeien. In het noorden van Californië gaat de stroom er vandaag vanaf. Dat gebeurt uit voorzorg. Het gaat hard waaien. De autoriteiten zijn bang dat stroomkabels knappen en bosbranden veroorzaken. Zo'n 800.000 huishoudens worden afgesloten. In het getroffen gebied wordt flink gehamsterd. Hoe lang de stroom eraf gaat in Californië is niet bekend. Het weer vandaag eerst opklaringen en droog.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 106.9. Dit is ZFM. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, her ship, tied to the mast, distant lands, takes both my hands, never a frown. temptress through the ages she's heading west from far away stays for a day never a frown with gold Watch, what watching me, I'm getting burned.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 Let me tell you about a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being for being ook op internet.